Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Het hoofd van de VN-organisatie voor Palestijnse Vluchtelingen... heeft voor het eerst sinds het begin van de oorlog de Gazastrook bezocht. Philippe Lazzarini sprak onder meer Palestijnen in een VN-school in Rafah. Iedereen vroeg om water en voedsel, zei de Zwitserse Italiaan. Die sprak van een ongekende tragedie. De VN-organisatie heeft de afgelopen weken door de oorlog meer dan 70 medewerkers verloren. In de VS kan de omstreden republikeinse politicus George Santos blijven zitten in het Huis van Afgevaardigden. Een motie om hem te verwijderen kreeg bij lange na geen tweederde meerderheid. De stemming kwam er op initiatief van een aantal republikeinse partijgenoten. De 35-jarige Santos werd begin dit jaar beëdigd, maar is verwikkeld in meerdere schandalen. Zo had hij gelogen op zijn cv en zou hij ten onrechte een werkloosheidsuitkering hebben gekregen... De strafzaak tegen hem loopt nog. Sentus zegt zelf dat hij onschuldig is. Meerdere vluchten van Transavia vanaf Rotterdam de Heek Airport... gaan komende ochtend niet door vanwege storm Kiran. Ook Schiphol waarschuwt voor vertragingen en annuleringen. De verwachting is dat de storm in de loop van de ochtend de kust bereikt. De ANWB adviseert mensen om thuis te werken. In Frankrijk is in een aantal departementen aan de westkust code rood afgekondigd vanwege de storm. Rusland heeft in 24 uur tijd meer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne dan op iedere andere dag dit jaar. Dat zegt de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken op Telegram. Op 100 plekken in 10 regio's voeren de Russen beschietingen uit. Het weer. Vanuit het zuiden meer bewolking, gevolgd door regen. Overdag gaat het flink waaien door storm Kiran. Aan zee zijn er windstoten tot 100 km per uur.